Eefje kunnen met het NOS-journaal. Het besluit van Brazilië voor migranten uit Venezuela is van tafel. Dat heeft een rechter bepaald. De Braziliaanse deelstaat Roraima gaat in beroep. De lokale autoriteiten zeggen dat ze de migrantenstroom niet aankunnen. Ze willen de grens dicht hebben tot ze de juiste middelen hebben... om de grote aantallen migranten op te kunnen nemen... In Venezuela is de economie ingestort. De afgelopen drie jaar zijn tienduizenden Venezolanen de grens overgestoken in de hoop op een beter leven. Veel migranten belanden uiteindelijk op straat. De Brazilianen klagen over toenemende criminaliteit. Stellen met één kostwinner zijn erop achteruit gegaan. Volgens het CBS gingen ze er tussen 2011 en 2016 1% op achteruit. Tegelijkertijd nam het inkomen van twee verdieners juist toe met 5%. Het CBS zegt dat het lastig is vast te stellen waarom eenverdieners minder zijn gaan verdienen. Het kan komen door fiscale maatregelen die voor twee verdieners gunstiger uitpakken. De Verenigde Staten hebben weer een nieuwe stap gezet in het handelsconflict met China. Nieuwe handelstarieven, waarmee Trump al dreigde, gaan over twee weken in. Het gaat om een heffing van 25 op industriële producten, waaronder stoomturbines en ijzeren leggers. De heffing raakt 16 miljard dollar aan Chinese spullen. Trump heeft eerder gedreigd met importbelastingen ter waarde van 200 miljard dollar. En op de beurs in New York is de handel in aandelen Tesla enige tijd stilgelegd nadat de koers omhoog was geschoten. Aanleiding was een tweet van topman Elon Musk. Daarin schrijft hij te overwegen het autoconcern van de beurs te halen. De financiering voor dat plan, dat 72 miljard dollar gaat kosten, heeft Musk naar eigen zeggen rond. Het weer. Vannacht is het met minima rond 20 graden warm.